Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. 20 mensen kwamen om. Ook in de stad Jos en in Garaka in het noordoosten ontploften bommen bij of in kerken. Radicaal-islamitische groep Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Een schietpartij in een café in Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Slachtoffer kreeg ruzie met twee mannen en werd door een van hen in zijn buik geschoten. De twee mannen maakten zich uit de voeten en zijn nog spoorloos. Volgens artsen is de toestand van het slachtoffer zorgelijk, maar stabiel. Een ijsbreker heeft de Russische vissersboot bereikt die anderhalve week geleden strandde bij de Zuidpool. De 32 mensen op de vissersboot maken het goed. De boot liep vorige week donderdag een gat van zo'n 30 centimeter op na een botsing met een ijsberg. Reddingswerkers gaan nu brandstof wegpompen om het gat boven het water uit te laten komen. De Nederlandse operettezanger Johannes Heesters wordt vrijdag begraven in München. Volgens de uitvaartondernemer wordt het een grote rouwbijeenkomst. Heesters overleed gisteren op 108-jarige leeftijd. Dan het weer. Vanavond bewolkt en minima van 9 graden. Ook morgen veel bewolking en hier en daar wat regen.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 That only comes this time of year. Simply de Winterse 50. stuur je allemaal fijne dagen.